Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grootste biologische groentekweker van Nederland is failliet. Het bedrijf Jongerius uit Houten zei vorige maand al te stoppen. Nu heeft de rechter het faillissement uitgesproken. Het bedrijf kweekt groenteplanten op en verkoopt die door aan telers. Er werken zo'n 30 mensen. Het is onduidelijk of er voor hen een sociaal plan is. Medewerkers zeggen tegen de curator dat ze niet meer zijn uitbetaald. Waarom Jongerius failliet is gegaan is onduidelijk. Alle medeverdachten in de zogeheten Rotterdamse koffermoordzaak... zijn in hoger beroep vrijgesproken. In 2021 werd Manuel Alvarez in stukken gesneden en in koffers gestopt. De hoofdverdachte werd veroordeeld tot 24 jaar cel en tbs. Drie van de vier medeverdachten kregen 1 tot 20 jaar cel... en een vierde werd vrijgesproken. Het OM ging in hoger beroep... maar het gerechtshof spreekt nu alle vier medeverdachten vrij... En de straf voor de hoofdverdachte werd met ruim vier jaar verlaagd. Nabestaanden zijn woedend, zij zijn ervan overtuigd dat alle verdachten schuldig zijn. De vier grote steden hebben de winteropvang voor daklozen weer geopend. Dat gebeurt als de gevoelstemperatuur onder het vriespunt komt... en het gevaarlijk is om buiten te slapen. In Amsterdam gaat het om 250 extra plekken. In Utrecht kunnen 175 mensen terecht. En in zowel Rotterdam als Den Haag gaat het om zo'n 150 plekken. De winteropvang blijft tenminste drie dagen open. Daarna is het afhankelijk van de weersverwachting. De veroordeelde Braziliaanse oud-president Bolsonaro mag tijdelijk de gevangenis uit voor een operatie. Hij moet worden behandeld aan een hernia. Het persbureau Reuters heeft een document ingezien waarin staat dat hij nog deze week wordt geopereerd. Bolsonaro is veroordeeld tot 27 jaar cel voor onder meer een poging tot staatsgreep... na de verloren verkiezingen van 2022. Het weer, het koelt flink af en vannacht klaart het op en dan kan het wat vriezen. Morgen is er bewolking, maar ook geregeld zon.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 This heart that glows like an longs to be loved just by you. If it could be so, then you'd keep me so warm in December. hartelijk welkom bij twee Uur van ZFM Jazz... wat vandaag eigenlijk vooral gaat over jazz, kerstmuziek... En dat is niet zo verwonderlijk, want het is de laatste zondag voor de kerst, 21 december. En het grote voordeel van deze dag is dat de winter begint. En dat betekent dus dat de dagen weer gaan lengen. Dus dat zal niet veel schelen, maar het is wel zo. Um, wij draaien kerstmuziek en dan niet de kerstmuziek die de hele dag op de radio hoort. Maar we hebben dus wel gekozen voor muziek die uit het eh, genre van de jazz komt. Want eh, ja, jazz, kerstmuziek heeft toch een aantal kenmerkende dingetjes. En eh, ja, een van de mooie nummertjes die er is, dat is van eh, David Sandborn. Rain on Christmas. Nou, dat weet ik niet of dat zo is. De kans is heel groot natuurlijk, want het is meer dan 15 jaar geleden dat de sneeuw lag, heb ik begrepen. En dat doet hij samen met, ik zal even kijken wie er meedoen. Het komt van een cd'tje As We Speak uit 1982. Marcus Miller op de bas, onder andere. En dan gaan we luisteren naar Rain on Christmas. Ik hoop dat het niet zo is natuurlijk. We hopen op een zonnetje. Christmas time with your friends on the radio. Ja, we zijn eh, met eh, kerstmuziek bezig, zal ik maar zeggen. En wat ik klaar heb staan, dat is Barbara Lika. Eh, van haar cd'tje Christmas Present. En dat is een leuke cd, vrolijke cd, mooie muziek. ook Canadese zangeres. Ja, Canada toch veel jazz hoor. En dit nummer heet What Do Bad Girls Get? From the... a burning question that nobody's answered yet. Good girls get toys for Christmas, but Santa, what do bad girls get? Do you cross me off your list? for flirting and for teasing. Well, I pouted and I cried, but I had a real good reason. Oh, I burning question. Tell me once, you know I won't forget. The girls get toys for Christmas, but Santa, what do bad girls? how much worse I could have been. Oh, I got a burning question. Tell me once, you know I won't forget. Good girls get toys for Christmas, but Santa, what do bad? not too bad. Girls get who said I want to bad. Girls get. You know, cold doesn't go with my dress. Ja, Barbara Lika, Canadese jazzzangeres. Eh, de moeite waard van haar cd'tje Christmas Present. En een andere Amerikaanse ster, Brad Eldridge... Eigenlijk komt hij volgens mij uit de countryhoek. Hij heeft ooit eens een kerstcd gemaakt. Die heette Glow. En dat klinkt toch wel erg als een crooner. Luister en geniet. Glow. This fire is nice, but so are your eyes. They twinkle when you smile. Ain't felt this warm in a while. That northern star shines straight from your heart. Your looks are evergreen, sweet as the angels as they sing you in the light of my Christmas tree. So good, you in the mistletoe and me. So nice, you are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you glow. Mm, You're at the top of my list followed up with your caramel kiss Nothing could ever compare to this feeling in the air. You look good in the light of my Christmas tree. So good, you and the mistletoe and me. So nice, you are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you glow. Bring on the light, let's go! Pour on the bourbon, it's getting late. Let's melt all the frost on the window pane. Let's never let this moment slip away. Just stay, just stay. You look good in the light of my Christmas tree. You in the mistletoe and me. You are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you glow. Come on, just glow. Come on and glow. Just glow. You look good in the light of my Christmas tree. You and the mistletoe and me. So nice you are my sunshine over a field of snow. And I love to watch you watch you blow. Come on and glow. Do this with me right here. Come on. Mm-hmm. Ja, Bridge, uh, Brad Eldridge, uh, ja, prachtige muziek, warme, diepe stem. Eh, echt een crooner zou te worden. Maar het is een country boy, zou ik bijna zeggen. Mooie, mooie cd, mooie kerstcd. Uh, eens even kijken wat we dan vervolgens doen. Oh ja, we hebben natuurlijk altijd dit nog. There's nothing sweeter, finer, when it's nice and cold. I can hold my baby closer to me and collect the kisses that I do me. I love the winter weather, cause I got my love to keep me warm. can get together. There's nothing sweeter or finer. When it's nice and cold, I can hold my baby closer to me and collect the kisses that are due me. I love the winter weather, cause I got my love to keep me warm. weather so the two of us can get together. There's nothing sweeter, finer when it's nice and cold. I can hold my baby closer to me and collect the kisses that do me. I love the winter weather cause I got my love to keep me warm. dat was natuurlijk Benny Goodman en Peggy Lee. Een kerst zonder Peggy Lee, dat kan haast niet. En we gaan eens even kijken wat we dan erop zetten. We zetten erop Elfie van uh, eh, Rumor nog een keertje. What's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's je belde. Ja, ik zit in de studio. ja, dat was nog een keertje Rumor. En die stem, ja, dat doet me toch ontzettend denken aan Karen Carpenter. mooie muziek van haar hoor. Echt eh, de moeite waard. Maar er is meer mooie muziek. En we hebben onder andere een grootheid natuurlijk. En dat is een hele bekende grootheid. Ik zal eens even kijken waar ik hem heb. Hier, White Christmas, Lionel Hampton. eens even kijken wat we dan... Oh ja, ik, een, eh, tijd voor iets heel nieuws. We zouden ook heel veel nieuwe eh, CD's eh, draaien. Dus dat gaan we ook doen. En dan heb ik toch iets klaargezet van Pentatonix. En die hebben een nieuwe cd uitgebracht. Christmas in the City. En is een beetje een uptempo nummer. Dat gaat over het rendiertje Blitzen. En, ja, een van de rendieren van de kerstman. Mooi uptempo. nuts. Although we know he means well, he's trying to say big nuts. He's fast but lacks coordination. Boom, about power, shuffle, blitzen. He's out of control. Although he's doing his best, he's making a mess. He zooms like whoa. Watch your head now, the walls are coming down, down, down, down, down, down. Oh, blitzen, he can get you there. he won't even see him fly through the air. Insane, he's got a whole lot of homes to get to. His need for speed, well, frankly, it's fair, But it's reckless, careless, glaring, rare. This tendency to plow down all of his path, and it only lets up with an occasional nap. So shh. one awake in love Please tread lightly Cause I'll tell you what only it's rare to catch a break or a breather Wake him up and you'll get neither So I say this with love Don't give up we know means the drivers coordination. Ja, leuk nummertje van eh, deze nieuwe kerstdeetje Christmas in the City van de Pentatonics. Die trouwens met een big band erachter zitten volgens mij deze keer. Meestal zingen ze a cappella. Eh, wat zetten we hier achter? Er kan er maar één achter staan natuurlijk. Dat is Roland Kirk, We Free Kings. En dat is eh, een mooi nummertje. Komt-ie. Dat was Roland Kirk, eh, saxofoon en eh, dwarsfluit. mooi nummer ook, eh, We Three Kings in plaats van We Three Kings. Ehm, dan eigenlijk de hoogste tijd voor een van mijn persoonlijke favorieten. Een zangeres uit Oostenrijk, Simone Kopmaier. Maakt redelijk veel cd'tjes. En heeft ook een kerstcd uitgebracht 2020. Mooie kerstcd, allemaal fraaie nummers. Ik heb even zitten dubbelen tussen Jingle Bells. Daar zit veel sket in. Maar ik heb toch gekozen voor Santa Baby. vind ik een leuk kerstnummertje. Eh, en dat wordt gezongen door haar op een eh, goede manier, zou ik zeggen. Met een, eh, ja, ze heeft een prachtige, warme, volle stem. En dit nummertje wordt ook een beetje een... ja, een beetje een romantische flair. En haar zang is deels zoet en deels sexy. Luister en geniet van Simone Kopmaier, Santa Baby. Música mooi. Eh, echt eh, goede Oostenrijkse jazzzangeres. En eh, heel veel cd'tjes uitgebracht volgens mij. En deze was uit 2020, Christmas. En dat is het thema waar we op draaien. de laatste zondag voor de kerst. iemand die wel heel bekend is in deze regio is natuurlijk Scott Hamilton. Heeft ooit ook een kerstcd'tje gemaakt. Late Night Christmas Eve. En daarvan draai ik ook een nummertje. En dan hebben we gekozen Christmas Love Song. Scott Hamilton. Thank you. Hamilton heeft natuurlijk ook hier in Zandvoort gestaan. En dat doet me meteen denken aan jazz in Zandvoort. En ik kan weer zien dat daar weer een mooi concert aankomt op 11 januari dit, dus dat is alweer na de feestdagen. En dan wordt er gespeeld door André Vrolijk. Iemand die eh, heel eh, vingervlug is op de accordeon. En allerlei facetten en stijlen beheerst. Van, van jazz naar tango, maar ook muziek Vind ik trouwens heel mooi. En hij wordt begeleid door eh, Jean-Louis van Dam op de piano. Edwin Corsilius op de bas. En Frits Landsbergen op de drums. En ja, als het goed is, is dat de laatste keer dat het in Nieuw Unicum eh, plaats gaat vinden. Dat ze dan daarna weer terug kunnen naar eh, de krocht. In ieder geval 11 eh, januari. André Vrolijk. en ja, zorg dat je erbij bent. Want alle concerten van Jesse's Antwoord zijn altijd de moeite waard. Nou, dat wou ik toch even gezegd hebben. En ik kom ik bij iemand die eh, eh, ja, eigenlijk een, eh, een Amerikaanse jazzzangeres is. Een producer die gespecialiseerd is in analoge en digitale opnames van audiofiele kwaliteit. Nou, dat is een mond vol en ze maakt mooie muziek. En dat laat ik je nu horen. In een heel grappige compositie. Dat is namelijk, nou luister maar, herken je het meteen. Even kijken, Lynn Stanley. Lynn Stanley, even zoeken in mijn bestanden. Hier hebben we Little Drummer Boy. Een nummertje wat een ondertoon heeft... wat een beetje aan Dave Brubeck doet denken. Als hij wil starten. En dat doet hij niet. We gaan het nog een keer proberen. Even. Die hadden we gehad. Dan krijgen we deze. Nou, ik heb vandaag wel wat problemen met de computer moeten we toch een andere nemen. Dan gaan we iets anders pakken. Eens even kijken wat we dan hebben. Ja, is hij. Dat was uh, eh, Lin eh, Lynn. Eh, St Stanlis. En dat is een, ja, het is een mooie combinatie van Take 5 en dit kerstnummer. Dus ja, ik vond het moeite waard. Het komt van een cd'tje die heet no Novel Noel. En ja, de moeite waard. En iemand die ook regelmatig wat uitbrengt... dat is een IJslandse zangeres. En die heeft een Very Lovey Holiday. En dat is genaamd dat is de zangeres Laufey. zingt wel pop, maar zit ook op het eh, randje van de jazz. The Christmas Waltz. Komt allemaal van een nieuwe cd van Laufie, eh, een kerstcd'tje. Dus zeer de moeite waard. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz, samenstelling en presentatie Alko Beuving kerstmuziek van de bovenste plank, zou ik maar zeggen... die je niet zo vaak op de radio hoort. Ik hoop dat je het leuk vond. We gaan eruit met het laatste nummertje. En dat is een bekend nummer, Last Christmas. En dat is in uitvoering van Sinne Eeg en Noorse en Bobo Moreno. En eh, ik hoop dat je een goede tijd tegemoet gaat... en dat je nou, goede kerstdagen met elkaar hebt. Ik wens iedereen mooie feestdagen en een heel fijn nieuwjaar. Komt-ie. Sinne Eeg en Bobo Moreno. bitten twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, I guess it doesn't surprise me. I wrapped it up and sent it with a note saying I love you. I meant it, now I know what a fool I but if you kiss me now, I know you'd fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Whoa, whoa, whoa save me from tears. I give it to someone special. Bedankt voor het luisteren en eh, fijne feestdagen. Tot volgend jaar. My God, I I I I thought you were someone could rely on. Me, guess was just A A face on a lover, fire in his heart, a man undercover.